van Kesteren met het NOS-journaal. Het partijbestuur van DENK vertrekt. En Stefan van Baarle blijft toch lijsttrekker van de partij. Dat is de uitkomst van een overleg na een hooglopend conflict. Donderdag zei Van Baarle nog dat hij zou opstappen als fractieleider van DENK. Hij voelde zich ondermijnd door het bestuur. Toen bleek dat er al wekenlang een ruzie was over de samenstelling van de kandidatenlijst voor de verkiezingen in oktober. Afgesproken is nu dat oud-partijleider Toenahan Kuzu wordt voorgedragen als nieuwe partijvoorzitter. Hij gaat zich dan met nieuwe bestuursleden opnieuw over de kandidatenlijst buigen. President Zelensky en Europese bondgenoten van Oekraïne overleggen over hun ontmoeting morgen in Washington met president Trump. De VS en Europa zouden Oekraïne dezelfde veiligheidsgaranties willen bieden als de NAVO. President Poetin stemt daarmee in, zegt de Amerikaanse toponderhandelaar Witkoff. Poetin zou ook concessies hebben gedaan met betrekking tot vijf Oekraïnse regio's... maar welke concessies zegt Witkoff niet. Bij een illegale carmeeting in het Brabantse dorp Budel-Dorplein... zijn vannacht agenten belaagd en bekogeld met vuurwerk en glas. Volgens Omroep Brabant waren er zo'n 200 auto's... behalve uit Nederland ook uit België en Duitsland. Toen agenten een einde wilden maken aan het evenement... werden ze bekogeld en werd een politieauto klemgereden en vernield. Nadat versterking was opgeroepen met politiehonden werd de carmeeting gestopt. Er is één verdachte aangehouden. Een documentaire over oud-American voetbalster Colin Kaepernick... wordt niet uitgezonden als gevolg van creatieve meningsverschillen. Dat meldt de Amerikaanse zender ESPN. In de verklaring staat dat de zender dit met Kaepernick en regisseur Spike Lee hebben besloten. Verder is er geen toelichting. Kaepernick werd negen jaar geleden bekend toen hij tijdens een wedstrijd knielde tijdens het Amerikaans volkslied. Daarmee protesteerde hij tegen het systematisch racisme en buitensporig politiegeweld tegen zwarte Amerikanen. Het weer, het is bewolkt. Alleen in Zeeland en Zuid-Limburg is er wat zon.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 Blame me for what's happening I can try, can try, can try, can try Knowing those hard times I went through If in this game I missed the goal Stormy days and over Dreading out that thing that I better cost I watched all my castles fall They were made of dust after all Someday all this mess will make my love I can wait, I can wait, I took my place.